Arjan Koekoek met het NOS Journaal. Kredietbelaar Moody's heeft Griekenland afgewaardeerd tot de laagst mogelijke status. Athene ging van CA naar C, de laagste status die het bedrijf geeft. Standard Poor's deden dat begin deze week ook al. De C-status betekent dat de kans groot is dat investeerders meer dan 70% van hun geld niet terugkrijgen. De beoordelaars zijn negatief over Griekenland, ondanks dat het land na verwachting deze maand nog een overeenkomst met de banken zal sluiten over het uitwisselen van obligaties. In de Verenigde Staten zijn opnieuw doden gevallen door tornado's. In de staat Indiana kwamen drie mensen om het leven. Over mogelijke gewonden is nog weinig bekend. Veel huizen werden verwoest. Volgens de lokale politie is één dorp zelfs helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ook Tennessee en Kentucky zijn getroffen door het noodweer. Voor de komende uren blijft een waarschuwing voor wervelstormen van kracht. De afgelopen dagen kwamen al 13 mensen om het leven door tornado's. In onder meer de staten Missouri en Illinois. De Duitse justitie heeft in verband met een onderzoek naar corruptie al huiszoeking gedaan bij de afgetreden Duitse president Christian Wolff. Wolff wordt ervan beschuldigd dat hij gunsten heeft aangenomen van bevriende ondernemers. Het zou gebeurd zijn toen hij premier van Neder-Saxen was. Oud-VVD-leider Bolkestein waarschuwt het kabinet voor het nemen van vergaande bezuinigingsmaatregelen. In het tv-programma Pauw en Witteman zei hij dat de zware bezuinigingen Nederland dieper in een recessie kunnen duwen. Het kabinet moet volgens hem geduchte aandacht geven aan dat gevaar. Bolkestein sluit zich daarmee aan bij CPB-directeur Teulings. Tot dusver waren er vanuit de VVD nog geen geluiden tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Donderdag maakte het CPB bekend dat het begrotingstekort in 2013 oploopt tot 4,5 procent.